Waterwalgemoed met het NWS-journaal. Islamitische staat heeft gijzelde Kenji Goto onthoofd. Dat meldt een organisatie die extremistische groepen monitort. Er is een video van de onthoofding. Japan onderzoekt nog of die echt is. De afgelopen dagen werd met de terreurgroep onderhandeld over de journalist Goto. Even leek het erop dat er een gevangenenrel zou komen, maar dat is dus niet gebeurd. Goto zou de tweede Japanner zijn die door IS is onthoofd. Vredesbesprekingen over Oekraïne in Minsk zijn mislukt. Oekraïne verliet het overleg na vier uur. Volgens Kiev wilden de separatisten niet praten over een wapenstilstand... en stelden ze onredelijke ultimatums. Eerder vandaag spraken president Poetin en bondskanselier Merkel... over het opgeleide geweld in het land. Ze vestigden hun hoop op het overleg in Minsk... dat een paar uur later dus mislukte. In Zwitserland zijn vier skiers om het leven gekomen. Ze kwamen door een lawine onder de sneeuw terecht. Drie andere wintersporters raakten zwaar gewond. Wie de slachtoffers zijn en waar ze vandaan komen is onbekend. Vorige week kwamen in de Franse Alpen zes skiers om. Gisteren kosten lawines in het Zwarte Woud aan twee mensen het leven. Veroordeelde criminelen kunnen vanuit hun cel vrijwel ongehinderd doorgaan met hun criminele activiteiten. Blijkt uit een onderzoek door onder meer de politie en het OM, meldt RTL Nieuws. Gedetineerde topcriminelen maken zich schuldig aan onder meer mensenhandel, afpersing en liquidaties. Gevangenispersoneel knijpt een oogje dicht of werkt zelfs mee. Voetbal in de Eredivisie heeft FC Twente op de valreep gewonnen van Cambuur. In de 93ste minuut scoorde Twente de winnende 2-1. Eerder op de avond ging koploper PSV thuis met moeite langs Willem II. Pas in de slotfase bogen de Eindhovenaren een achterstand om in een 2-1 overwinning. Excelsior en NAC speelden gelijk, het bleef 0-0. En FC Groningen won met 2-0 van Go Eagles. Het weer, vannacht vriest het licht. In het zuidwesten en westen kan het regen en natte sneeuw vallen. In de rest van het land is kans op een mistbank. Morgen is het bewolkt met af en toe een bui. En het wordt 3 tot 6 graden.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 I keep on marching if I can, keep on crawling if I have to. But I keep on dancing out of the dark into the blue. Under a void sky, I'm laying myself down a voice sky, I'm coming around.